Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Koning Willem-Alexander is weer thuis van vakantie. Gisteravond kwam hij na een hele korte vakantie met zijn gezin aan op Paleishuis ten Bosch. Vrijdag vertrok het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig naar een villa in Griekenland. Waren veel mensen boos over, omdat premier Rutte tijdens de laatste persconferentie nog zei dat op vakantie gaan niet zo slim is. De koning heeft met zijn tripje het vertrouwen van veel mensen beschadigd, vertelt verslaggever Kizia Hekster. Ik verwacht dat het nog een hele klus wordt ook voor hem om dat vertrouwen en die rol die mensen in hem hebben, die, die ze in hem zien als verbinder, om dat respect weer terug te krijgen. Sluit een Brexit-deal met de Europese Unie. Britse bedrijven vragen het voor de laatste keer aan politici. De bedrijven zijn bang dat duizenden mensen hun baan kwijtraken... als het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoord uit de EU stapt. Premier Johnson zei vrijdag dat de Britten zich moeten voorbereiden op een no-deal Brexit. De autoriteiten in New York hebben een stokje gestoken voor een bruiloft waar meer dan 10.000 gasten werden verwacht. Het feest zou morgen worden gehouden in Brooklyn, maar in dat deel van de stad zijn maar 50 mensen welkom op zo'n feest. In Arnhem is vannacht voor de zesde keer in een week tijd een auto uitgebrand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dit jaar waren in Arnhem al tientallen autobranden, in een aantal gevallen ook door brandstichting. In een natuurgebied in Amsterdam hoor je dit weekend misschien wel dit geluid. Dat is een burlend hert. De bronstijd is namelijk weer begonnen. En dus komen herten uit het hele natuurgebied samen op één klein stukje grond... waar ze met hun krachtpatserij een hinde proberen in te palmen. Met dit geluid dus. De bokken, dat zijn de mannelijke herten, maken kuiltjes waar ze in plassen. En daarmee proberen ze dan de hindes, de vrouwtjesherten, te verleiden. Het weer nog best bewolkt vandaag. Af en toe zie je de zon. Het kan ook een beetje regenen. Vanmiddag wordt het 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht.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 Dit is Jeroen van Sluisdam met twee uur CFM Jazz. We hebben geen live concerten meer voorlopig, dus ook niet in Zandvoort. Maar we hebben wel in Zandvoort CFM Jazz met heerlijke, relaxte muziek in het eerste uur. Het tweede uur ga ik wat meer aandacht besteden aan eh, big bands. Maar om te beginnen Tony Fruscella en Brew Moore. Tony Fruscella, een eh, relatief onbekende trompetist... en Brew Moore, een tenorsax. Tony Fruscella is, eh, was een talent en is ook alweer, net zoals vele andere artiesten... ten onder gegaan aan de drugs en op 42-jarige leeftijd al gestorven. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Slow Blues. Het komt van een album dat heette Unissued Atlantic Sessions. Tony Friscella en Brew Moore. Música Tony Verskella met Moore. In 1958 eh, waren er diverse concerten in, eh, in Nederland, in Amsterdam. Die zijn opgenomen en daarvan heb ik een eh, nummer uitgekozen. Dat heet Willow Weep For Me, een klassiek nummer dat door vele artiesten is vertolkt. In dat concert um, trad Konitz op samen met Soet Sims... en ze worden vergezeld door het Phineas Newborn Trio. Willow Weep For Me. Thank you. Lee Konitz en Zoet Sims. Het album heet Live in Amsterdam uit 1958. Het is opgenomen door het Dutch Jazz Archive en ook uitgebracht door hen. Niet alleen Amerikaanse artiesten kwamen natuurlijk eh, in Nederland optreden... maar ook de Nederlandse artiesten zelf in die tijd. Er werden vele jazzconcoursen georganiseerd. En Michiel de Ruiter wilde eh, Nederlandse jazzartiesten... onder een groter publiek bekend maken. Hij heeft een um, fonogram benaderd om een eh, album op te nemen van diverse Nederlandse artiesten... die in die tijd eh, aan de weg aan het timmeren waren. En hij heeft hun eigenlijk in hun ideale omstandigheden laten spelen. Ze mochten zelf de nummers kiezen en eh, zelf hun samenstelling. Ik heb daarvan twee nummers uitgekozen. Het album heet Jazz Behind the Dikes... En ik heb uitgekozen Tony Vos met A Rainy Holiday... en het Stido Alstrom trio met Gene. van het Stido Alström trio. Ik ga verder met Charles Mingus. Charles Mingus was niet alleen een eh, componist, maar hij produceerde ook. En hij eh, had een droom om volledig vrij te zijn om zijn eigen muziek te kunnen maken. En hij is in staat gesteld om een eh, eigen platenmaatschappij op te richten. En toen had hij de volledige vrijheid. Zijn manier van muziek maken veranderde ook gelijk met... omdat zijn bandleden niet meer vanaf muziek vanaf papier hoefden na te spelen. Maar het werd een volledig geïmproviseerde aanpak. En dat maakte een enorme creativiteit los voor eh, Charles Mingus. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Worksong. En daarop speelt hij samen met um, ehm, Malwell Drone op piano... George Barrow op tenorsax, Eddie Bird op trombone... Willie Jones op drums en Max Roach natuurlijk ook op drums. Charles Mingus met Mingus at the Bohemia heet het album Worksong. Jos met de Work Song. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Rita Reis en het Pim Jacobs trio. Zij spelen samen met Kenny Clark en het nummer heet Poor Butterfly. moments pass into hours, the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low, the moon. come back, then I'll never cry or sigh. I just must die. light. was Rita gitaarreis met het Pim Jacobs trio... samen met Kenny Clark en ook een live nummer inderdaad. Ik heb nog een live nummer klaar liggen... en dat is van Louis Armstrong en de All-Stars. Louis Armstrong, geboren in 1901... hij was een van de meest eh, invloedrijke uh, jazzmensen. In... Um, even het jaartal kwijt. In 1947 hebben ze een uh, optreden gegeven in de Symphony Hall. En daar is een album van uitgebracht. Dat heet Satchmo at the Symphony Hall. En hij speelde daarop eh, samen met Jack Teagarden, Barney Bickert... en eh, bijvoorbeeld ook Big Sid Catlett op drums. Ik ga daarvan draaien On the Sunny Side of the Street. We're gonna beat out our recording of On the Sunny Side of the Street. your coat. Grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side. Can't you hear that pitter pat, man? the happy tune is your step, baby. Life can be so sweet on Sally's eyes. I used to walk into shade with those blues on parade. But I'm not afraid, baby. My rover crossed over. If I never ever sent me, I'll be rich as Rockefeller. With gold dust at my feet arms and his eyes reach. Grab your coat, grab your hand, leave your worries on the doorstep, baby's hand. Just direct your feet on the sunny side of the street, baby's hand you have done for the fun, All the happy tunes just and there. Life can be so sweet. All arms are alive. I used to walk in the shade with those blues on the red. Now, mama, now I'm not afraid. My brother, but do do do do do say. if I never sing, I'll be richer long, long. Just at my feet. Under sun is eyes. Armstrong en zijn All-Stars met On the Sunny Side of the Street. Vorig jaar overleed Diane Carroll. Diane Carroll staat vooral bekend om haar enorme film- en televisiecarrière. In Nederland was hij, denk ik het bekendst eh, als de, uh, eh, Dominic Devereaux in de serie Dynasty in de, ehm, denk de jaren 80. Zij eh, had ook een, een jazzcarrière. Daarin was ze een stuk minder bekend, maar ze heeft ook nog een aantal albums uitgebracht... Waaronder The Magic of Diane Carroll. Daarvan ga ik eh, een, nummer draaien. Dat is een medley van drie andere nummers. Am I Blue, Taking a Chance on Love... en Happiness is a Thing Called... Uh, a Thing Called Joe. Diane Carroll. trumpets blow again. I'm all aglow again, and I'm a taking a chance on love. Oh, here I slide again, about to take that ride again. I'm feeling very, very starry eyed again. I think I'll take a little chance on love. blending now. I see a rainbow blending now. We're gonna have a happy ending now. Taking a chance on love. Here I slip again. About to take that trip again. Yes, I went and lost my grip again, and I'm taking a chance on love can prove again. I can make life move again. I'm feeling a little in the groove again. I think I'll take a little chance on love. that makes the angels heave a sigh. Oh, when they know my little Joe's passing by. Sometimes the cabin's it go? does he love me good? That's all I need to know. It seems like just a thing. Carroll met The Magic of Diane Carroll. Het nummer Ain't No Sunshine is natuurlijk bekend door Bill Withers. Maar in hetzelfde jaar dat hij het geschreven heeft, 1971... werd het ook opgenomen door Razan Roland Kirk. De multigetalenteerde uh, zanger, tenorsaxofonist, fluitist, percussionist. Hij schreef nummers en speelde natuurlijk in met vele instrumenten daarmee heeft een album opgenomen in dat jaar dat heet Blackness. Daarop speelt hij met een keur aan artiesten, waaronder Art Blakey. Gaat u luisteren eerst naar het nummer 1 No Sunshine en daarna My Girl. Het eerste uur van CFM Jazz zit erop. Dit was Razan Roland Kirk met My Girl.